Aangehouden ondernemers uit het Fashion Center zitten er nog drie vast op verdenking van witwam. buitenlander zit nog vast omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. De Friese politie wil in één dag de achterstand wegwerken. Er liggen volgens het korps zo'n 700 eenvoudige zaken op de plank. Het gaat bijvoorbeeld om mishandeling, inbraak en oplichting. De Friese politie bekijkt wat er per zaak nog moet gebeuren. Als voorlopige dag om de klus te klaren wordt 29 oktober genoemd. Er worden dan tientallen extra agenten ingezet en er komt ook hulp van andere korpsen. Met het OM is afgesproken dat verdachten snel zullen worden vervolgd. Als de proef slaagt gaan ook andere politiekorpsen hun achterstand in één dag wegwerken ministerie van Veiligheid en Justitie is begonnen met het testen van NL Alert. Het landelijke alarmeringssysteem kan worden ingezet bij een ramp of een crisis. Mensen krijgen op hun mobiele telefoon een bericht waarin staat wat ze op het moment het beste kunnen doen. Zoetermeer is de eerste plaats waar NL Alert wordt getest. Mobiele telefoons die op een speciaal kanaal staan ingesteld krijgen een testbericht van de Rijksoverheid. Als het testen in verschillende plaatsen goed verloopt, wordt NL Alert al in heel Nederland ingevoerd. Haiti bereidt zich voor op de komst van de tropische storm Emilie. In het land wonen meer dan een half miljoen mensen nog altijd in tenten en hutjes sinds de zware aardbeving van begin vorig jaar. Voor die mensen kan de tropische storm veel problemen opleveren. Meteorologen verwachten niet alleen storm, maar ook zware regenval, waardoor tentenkampen kunnen wegspoelen. Het weer in het midden, noorden en oosten nog geregeld zon. Vanuit het zuidwesten meer bewolking. En aan het einde van de middag in Zeeland regen. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond overal regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen een file bij Utrecht op de A2. Richting Den Bosch staat tussen Knoop het Oude Rijn en Vianen 4 kilometer.